4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Op het Malieveld in Den Haag is de protestmanifestatie van de boeren begonnen. Vanaf een podium wordt er op dit moment gespeecht. De tocht met trekkers naar Den Haag verliep chaotisch. De snelweg was aanvankelijk afgesloten bij de afrit Nooddorp. Maar omdat boeren met hun trekkers toch doorreden... heeft de politie de blokkade op. Premier Rutte en waarnemend burgemeester Remkes zeggen dat boeren zich aan de regels en afspraken moeten houden. Remkes benadrukt dat ze niet naar het Binnenhof mogen rijden. Het gerechtshof heeft de behandeling van het hoge beroep tegen Geert Wilders... uitgesteld tot in elk geval 9 december. Wilders en zijn advocaat Knoops hebben om uitstel gevraagd... omdat ze alle documenten over Wilders' vervolging boven water willen hebben. Volgens de PVV-leider is er sprake van een politiek proces... omdat toenmalig minister Opstelten van Justitie en zijn ambtenaren... zich bemoeid zouden hebben met de zaak over de minder Marokkanen-uitspraak. Het OM vindt van niet. Justitie verdenkt een 38-jarige man uit Maastricht van 14 aanrandingen en een verkrachting tussen 2016 en 2018. Tegen de man is 6 jaar cel geëist. Vorig jaar september liep hij tegen de lamp toen hij een lokagenten agressief benaderde. Tijdens de rechtszitting bleek dat hij op zijn scooter op zoek ging naar slachtoffers. Zijn kenteken had hij afgeplakt om herkenning te voorkomen. Over twee weken doet de rechter uitspraak. En het Internationaal Olympisch Comité wil de marathon- en snelwandelraces... tijdens de Olympische Spelen volgend jaar in Japan verplaatsen naar Sapporo. Zo'n 800 kilometer ten noorden van Tokio. In Sapporo is het bijna 6 graden koeler dan in Tokio... waar de temperatuur in de zomer kan oplopen tot 31 graden. Het IOC maakt zich zorgen om de hitte tijdens de Spelen... en bespreekt de plannen met gaststad Tokio, de sportbonden en andere belanghebbenden. En dan het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het regenen.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 Het begint langzaamaan wat drukker te worden in de regio. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij Hilversum een vrachtwagen met pech. Die blokkeert de rechte rijstrook. De vertraging vanaf knooppunt Muidenberg is bijna 20 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelevaansveen 11 kilometer.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 dit nooit in mijn eentje, baby Schat, wat is het waar Als ik dit niet deel met jou Zijn volledig van de kaart Op een strand in Curaçao We genieten van de zon En de rook in mijn long Alright now Ik zie een vallende ster en ik wens Dat je me morgen nog herkent Stappen in het paradijs Zolang we samen zijn, ben ik de beste versie van mijzelf Ik heb de wijn, je doet de water bij Zolang we samen zijn, ik ken je net, maar het voelt goed Dus ik wil gokken op die motion We kunnen skinny dippen, duiken in de ocean Smeren met die lotion Schat, ik ben er gelijk, er zijn geen beren op de weg En al die praatjes van je mag je demonstreren in mijn bed Ga Schat, wat is het waar als ik dit niet deel met jou Zijn volledig van de kaart op een strand in Curaçao genieten van de zon en de wiet loopt in mijn long.